Ze zeggen dat de algemene adviezen weer gaan gelden, net als bij andere infecties. Zoals handen wassen en thuisblijven als je ziek bent. Naar verwachting zal het kabinet de adviezen van het OMT overnemen. Het kabinet wil dit jaar nog geen boeren dwingen om te stoppen met hun bedrijf. Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof kijkt eerst wat veebedrijven uit eigen beweging gaan doen. En pas in een volgende fase gaan ze kijken of ze eventueel boeren moeten dwingen. Maar dat zal pas na dit jaar zijn. PSV is uitgeschakeld in de Europa League. PSV won van Sevilla met 2-0. Maar dat was na de 3-0 uitnederlaag van vorige week in Spanje niet genoeg om de achtste finales te bereiken. Op dit moment speelt Ajax de return tegen Union Berlin. Vorige week kwamen de Amsterdammers in de eigen arena niet verder dan 0 tegen 0. En in Den Bosch bouwt een groep ex-krakers met sloopmateriaal hun eigen huurhuis. 19 huizen moet het worden. Eerst wonen ze op dezelfde plek in een oud buurthuis. Dat is echt niet veilig meer. En dus besloten de woningbouwvereniging en de krakers te gaan samenwerken, zegt ex-kraker Sophie. Dus toen hebben wij gezegd, ja, je kunt ons nu wegsturen, maar je kunt het ook samen met ons doen. Ik denk dat het eh, heel gezond is en dat het heel veel brengt op heel veel verschillende vlakken. Als je wel ja, iets kan doen met je, met je directe leefomgeving. Volgend jaar moeten alle huizen af zijn. En omdat het project zo bijzonder is, kregen ze vandaag bezoek van koning Willem-Alexander. En dan nog het weer. Kan nog wel wat regen vallen. Het koelt flink af vannacht. Morgen wind, regen, kans op hagel en onweer. Dan tussen de 6 en 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 De EP is eh, vorige maand eh, eigenlijk gereleased. Maar de release show die was wel deze maand. Namelijk in Sinatol van Lorem Ipsum uit Volendam. de, de EP die heet Bitter Garnish. En dit stond er ook op. de single die bijna eigenlijk wekelijks in dit, dit programma te horen is bijna wekelijks. Want we hebben ook een aantal maandagavonden gezeten en toen kwam hij er niet eh, voorbij. Maar nu is het eh, wel weer zover. Lessons in Living. Eh, stijlen komen samen, namelijk uh, Siouxsie en de Benjies. En een illustre Haagse band. Namelijk genaamd Shocking Blue, want dat zat er toch ook wel duidelijk in. met Lessons in Living. Goed, de derde gedeelte van deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf eh, straks gaan we gewoon nog eh, verder eh, met Jacob Diert. Want die is vandaag centraal. 5 maart gaat hij zijn EP uh, releasen. En dat is ook een reden waarom we hem hier hebben. En dat uh, zeggende gaan we ook nog releases draaien... die de afgelopen maand ook hier het levenslicht hebben gezien. En zelfs nieuw materiaal. Dus dat ga je zo horen. Deze week, dat gebeurde namelijk volgens mij afgelopen zondag heeft Eye Closer uit Alkmaar hun EP Mr. Banker uh, gereleased. En daar stond deze single op. Say It Again. Who are you to tell me how to live my life? Keep me safe from the things I to revive. I make mistakes all on my own. Cause I'm the only person that I we hebben een beetje het eh, stevige gedeelte een beetje nu eh, een beetje gehad hoor eerlijk gezegd. Want eh, we begonnen dus met bekenden van jou Jacob die Edward. Want Lorem Ipsum. Nice. Ja, daar heb jij, daar heb je met een aantal mensen heb jij nog samengespeeld, geloof ik, toch? Ik heb in een band gezeten met Michelle, met William. Met William? Ja. Ah, op die manier. Eh, daarachter hoorde je Eyecloser met Say It Again. Die komen uit eh, Alkmaar. En deze band die komen weer gewoon uit de hoofdstad. Uit Amsterdam, Tape Toy. Uh, het is een echte stuiterplaat. Sik, sik, sik. Uh, zo heet het nummer. Vorige week uitgebracht. Zij ook wel heel erg leuk. <laughs> Op een gegeven moment gaan ze mailen. Ja, een dag. Zeg ik, een halve dag zelfs van tevoren. Ja, nee, er komt nog wat aan. Ja, ja, zeggen wij dan met... ik samen met Harmke Koning nou ja, goed. Ik heb mijn hart over mijn hand heen gehaald. En waarom? Ja, nee, weet je wat, het, eh, wat daar dan weer de achterliggende gedachte is? Eh, dat heeft eh, weer te maken omdat er een, een goede uh, radiovriend op de zondagmiddag bij IndieXL dit als your daily Dutchje had uitgeroepen. Ja, dan kan ik natuurlijk niet achterblijven met 3 voor 12 Noord-Holland. Dat moet ik ook uh, wat erover zeggen. Dus uiteindelijk hebben ze meegenomen in de rubriek Nieuwe Muziek met deze single. Sik, sik, sik. Ja, nou, daar zitten we dan eh, in het volgende uur. Heb jij niks met eh, harde muziek? Uh, eh, Tiptoe vind ik heel sick. Ja? Ja, ik ken ze wel. Jij kent ze wel? Ja, zeker. Nou ja, in wat voor opzicht, waar ken jij ze van dan? ik heb ze hun naam voorbij zien komen bij NA Pop. Dus toen heb ik oh, geluisterd. Oh, oké. Dus, dus dat is de reden waarom je ze Volgens mij. Ja, dat, als ik me niet vergis. Maar ja. toen ben ik ze gaan luisteren. Dat cool. Er zitten trouwens nog meer mensen die bij NH Pop wat dat betreft... en eh, daar bezig zijn, maar ook een band hebben. Ik weet eh, dat bijvoorbeeld Marathon... Ken je die band? Nee. Nee? Nou, ken <laughs> ja, die ken ik wel. Ja, die ken ik ook. Maar die komen met een, eh, met een EP nog op de proppen. Volgens mij komende maand al. Dus, ben benieuwd. Ja, dat, Guy komt, komt met een EP. Dat heb ik gelezen. Ehm, hetzelfde geldt voor dit noisy kwartet uit Amsterdam... Ja, je moet, uh, je moet ervan houden hoor, eerlijk gezegd. Want er, zit, eh, er zitten heel veel stijlen in. Maar de hoofdzaak is punk. Maar ze hebben een, een of andere jazzmuzikant... Eh, die de altsaxofoon uh, erop hebben laten spelen. <laughs> Altijd fijn. ja, ik, ik ben, <laughs> ja dus, dus ik ben heel nieuwsgierig. Maar je moet goed opletten. Hier is Oats. En dat nummer dat komt morgen uit. En ik mag hem al draaien. Magnolia. Ja, dat find my way out. ook eh, bij, eh, bij de Gelderlandfabriek, Fabriek. Daar gaan zij een eh, album releasen. Volition Live van de Harlem Lake. In Culemborg is dat. En dat hebben ze niet zomaar gekozen. Want dit is namelijk ook opgenomen tijdens het Blues Festival daar in Culemborg. Ben je wakker? ja, je bent wakker? Diepe concentratie. Oh, je bent in diepe concentratie. Eh, want nu komen er nog, eh, nog dingen van, eh, van Jacob D. Edward. Van Threshold. Behalve de laatste, want dat, uh, dat, is, dat is weer een... Spooky nieuw materiaal. Ja, spooky nieuw materiaal. Maar deze, die staat er wel op. Dus jij zei mij nog in een telefoongesprek, telefonisch gesprek... Ik ben wat aan het experimenteren met wat lange nummers. Want La Belle Dam, die duurt bijna vijf minuten, heb ik hem <laughs> laten vertellen. Dus Gaat die ook in deze uitvoering vijf minuten duren of niet? In deze uitvoering zeker weten. Oké, nou laat hem maar horen. Het is een episch nummer. And through the Persian carpet Jammer. Oh, nou, <laughs> zullen we even... <laughs> Dus, dus spoelen we hem even terug. <laughs> Oké, dan komt hij nog een keer. Uh, La in uh, zeer intiem jasje van Jacob D. Edward. And through the Persian carpet Then Ray Davies howled from three miles across the room. And time took refuge in a yogurt bowl. And the hyacinths were standing in the moonlight gloom. cracks have caused the breach So now the light escapes me And you've got this makeshift window shader So yours is wild and our colors You were just too harsh to mend harsh to me. It was there between the lines, in the gaslight, in your stained glass eyes. I wrote between your thighs. And then the songs I wrote between your thighs. Hoping to sing something you remember me by. true love lies in the eyes of the beholder. It's nothing more than a sound embrace, the showered kisses pressed on every stretch of body. Spotted when you spy them at night through the window, babe. something you remember me by. Ja, en ik heb eh, de samenvatting van eh, vorig jaar even bekeken. Maar daar zat hij ook al in. Ja, zo lang eh, zat, hij al, zat hij al in de pijplijn. dus ja, uiteindelijk heeft hij zijn weg gevonden naar DEP Threshold, die 5 maart, dames en heren, te zien en te beleven is in de Piers Volendam. Is trouwens ook als single uitgekomen. Ja, ook, eh, dat, ook, dat is, eh, ook dat is het eh, geval. Dat was begin dit jaar, geloof ik zelfs nog. Ja. Ergens. Ehm, ja, je wappert nog even met, met handen. En dan komt nu, en dat vind ik wel ook heel erg leuk... want ik had nog even wat, ja, even wat appverkeer over, die, over dat artwork... Is dat degene waar het over gaat? Want eh, zij heet Sophie Basleur, heet zij. Degene die eh, de, de artwork eh, heeft bedacht bij Hyacinth en Mathiole. Eén in dezelfde. Eén in dezelfde. Dus het is inderdaad Sophie Take Me Dancing. Heb je dit nu gedokst? <laughs> ja, ja ik vind het wel leuk. Ze is immers ook een hele goede kunstenaar. Dus als je ooit mooie illustraties nodig hebt, dan ehm, ga vooral naar Sophie Basleur. Sophie Basleur. Hier is Sophie, Take Me Dancing. written down was the neglect grown in patches on my cheeks. The only snow this year was localized entirely on my windowsill. It was grown from the beaches and forgotten the cane plants and dirty laundry. Sophie, take me dancing, waltz away desire with me. Sophie, take me dancing. Won't you waltz with me? Won't you waltz with me? Floor is a minefield feces and food packaging, compliments of the parakeets, Bloop and Lil, and Jacob the Edward overtaking me. I'd gladly tiptoe up to you again. Yours is the only will of the wisp to which I know the way. are the only steps I can get used to. So Wolfie, take me dancing, waltz away desire with me. Sophie, take me dancing. Won't you waltz with me? Won't you waltz with me? The clock stopped ticking in this time zone since I've been hibernating in the icebox. My way of saving up on food stamps. Waiting you in cryo sleep. So if we take me dancing, waltz away, desire with me. Sophie, take me dancing. Won't you waltz with me? Won't you waltz with me? Dankjewel, dankjewel. Nou, ik weet niet. Eh, ik denk dat Sophie eh, straks een appje stuurt naar Jacob die Edward. Of, of er nog een, eh, een of andere date in zou zitten. Denk je ook niet, denk je? Ze is mijn ex-vriendin. Is je ex-vriendin? Oh, ex ach, nou ja, nou, dat is, <laughs> nou ja, goed. dat kan natuurlijk altijd, weet je nog. dus, ehm, ik denk dat het nu even tijd wordt voor het vlaggenschip van Actors and Liars. Oeh, Never Cry Wolf? <laughs> Dan moet ik hem wel aanzetten. En uh, ik denk, met een knopstart uh, eh, werkt hij hier natuurlijk alleen niet. Maar, eh. alleen maar meer <laughs> ja, ja, hier, is, hier is Alaska. nu al één iemand eh, die eh, gewoon eh, met de koptelefoon op dat helemaal af zit te luisteren. Want dat vindt hij nog steeds een weergalasnummer. Is collega Kees Meijzer die op de maandagavond, ook komende maandag is hij weer te horen samen met Roy de Smet. Gooit hij het lijstje van Maarten door. Er zit trouwens een heel mooi nummer, wat ik vandaag ook even gedeeld heb op de socials. Ik geloof van, trouwens Israël, er ook bij ben bij, ja. Kees en bij Roy. Ja, Israël nog wat eh, ik ben even de naam eh, kwijt. Eh, moet ik weer even op, op mijn eigen Facebook profiel kijken. Dan ga ik weer Israël... nee, hij heet gewoon Jaap Koper Israël Nash. Met Closer. Ja, dat is een heel mooi nummer. Ik, ik werd daardoor wel gepakt op een, een of andere manier. Ehm, jij vertelde iets, want ik kreeg nooit echt de, de vinger achter dit nummer. Totdat jij gewoon even, gewoon even dit eh, nummer nader verklaarde. En na uh, 12 jaar eh, ben ik er een <laughs> beetje achter in, eh, in dat opzicht. Het heeft ook met een stukje mythologie te maken, hè, met dit nummer Never Cry Wolf. Ja, ik heb altijd meer naar de muziek zitten luisteren dan naar de tekst. Frank incorporeert altijd ehm, mythologie in de, en mythologische dingen in, in, in de muziek ook. Ook dat zie je bijvoorbeeld in Medias Res, het eerste nummer van Prospero. Ja. Dat is een, eh, een manier waarop de Griekse epic altijd werd, eh, de epos werd geopend. Met in Medias Res. In Medias Res, ja. Dus er zitten altijd van dat soort referenties er in eh, Alaska nummers verstopt. Ja, trouwens, over, je begint alweer over Prospero. dat, of Prospero, Prospero. Ehm, daar staat ook weer zo'n nummer op... wat mij weer heel sterk doet denken aan de tijden van de spaghetti westerns. Uh. Dat vind ik ook zo'n uh, zo'n nummer. Dat moet ik weer even gaan zoeken, want eh, dat heb ik ergens staan. Want, eh, sta, ja, kijk, ik zit er bijna. dan moet ik alleen even het mapje verder. En dat nummer dat heet The Prophet. Mm, ja, The Prophet is een goeie. Ja. Dat, dat, dat lijkt... heb jij iets met, met, dit soort, ja, met dit soort dingen? Niet met mythologie, maar dan weer met een link naar klassieke films, cultfilms en dat soort zaken. Want dat eh, nummer van de Prophet, dat, eh, daar zit wel een hele duidelijke link in, eh, in de richting van Sergio Leone en Ennio Morricone trouwens. Ja, mythologie heb ik ook verwerkt in Threshold. Er zit heel, oh, ja? mythologie, zit er, zit, er zit heel veel mythologie verwerkt in Threshold. Ehm, Wat heb jij met mythologie? de, de, modernisten gebruikten altijd mythologie. In een, ehm, of in ieder geval gebruikten allegorisch voor de Griekse verhalen. Hm. En de ideeën die ervoor kwamen in de Griekse verhalen. Pakten ze op terug en maakten ze moderne romans van. En ehm, daarom, omdat Threshold gaat over eh, het vervreemden van de romantische man in de moderne wereld. Want ik, dat uh, mij weer, denken aan dat laatste nummer wat jij net weer live speelde. moest ik weer denken aan die uitspraak die jou net weer deed de romantische man in de moderne tijd. Dat blijft altijd relevant. Ja, dat, is een eh, mantra eigenlijk, eh, wat er een beetje over jou heen hangt. Eh, inderdaad. ja. Dus ik wilde daar een mix maken tussen romanticisme en modernisme. En een deel modernisme is het incorporeren van dat mythologie. Ja. maar ja, met popcultuur ook. Ik ben, in mijn volgende album ga ik heel erg in op popcultuur. Ja, want dat, dat, zag ik, dat zie ik ook weer terug in de laatste single die je uit hebt gebracht, Hyacinth en Methiola. Daar zie ik het ook in terug. En hoor ik het ook heel duidelijk in terug. De popcultuur. Nou, ook, maar ook het eh, romantische... Uh, oh, ja, inderdaad. De romantiek, eh, dat, die hoor je er ook heel sterk in terug. Maar dat allemaal weer met een hele melancholische laag. En dat spreekt mij enorm aan dat, Ja, dat nummer gaat over hechtingstoornis. <laughs> Aha! <laughs> Daar heb jij buiten de uitzending het een en ander over verteld. Dus dat, <laughs> ja, dat, is, gaan we niet hier nog een keer over doen. Maar het is wel heel erg frappant dat je dat nou juist naar voren brengt. Maar het eh, biedt dat soort eh, dingen dan ook troost voor een ander... die misschien met dezelfde problemen eh, soms kan zitten daarmee? Ja, dat hoop ik dan. Dat is ook altijd een beetje het doel voor de melancholische folkzanger, toch? Om een beetje catharsis op te wekken in de luisteraars. Ja, ja, ja. Maar jij, jij, jij eet literatuur, heb ik wel eens... Ja, inderdaad. Voor, voor ontbijt. <laughs> ja, want... en als, <laughs> als dessert, zeg maar, voor te slapen. Ja, ja, ja, ja, goed. Maar eh, je bent eh, wel een drukke baas eh, in dat, dat, opzicht. <laughs> ik, ik zit af en toe wel af te vragen... hoe gaat dat dan in dat bovenkamertje van Jacob die Edward? dat <laughs> vraag ik me dan ook echt wel eens af. Daar gebeurt van alles. Daar gebeurt van alles. Het is als een, ehm, als een Roman candle die afgaat. Hmm. Ehm, als een... hoe noem je dat? zeg maar een Romeinse kaars. Een Romeinse kaars? Een Romeinse nou, kaars, ja. Inderdaad, nou, dat is mijn brein de hele dag. Oh, dat... Ja, ja, ja. Eh, emoties. Maar moet je dan op een gegeven moment ook eh, iets eh, op zo'n smartphone opnemen? Iets met... Ik ben daar een beetje tegen. Ik, ik schrijf alleen op papier. Als er iets in me opkomt, dan schrijf ik het op papier. Ah. Je hebt altijd papier bij je? Ik heb altijd mijn bloknoot bij me, met een pen. Dan schrijf ik het op. Ik, heb, eh, ik heb net mijn eerste, of mijn tweede bloknoot compleet volgeschreven met, uh, met hersenspinsels. Aha. Onder hersenspinsels kunnen ook bijvoorbeeld soms mooie tandoori kip recepten staan. Ja, ja, ja. Maar, ja, maar dat boekje nou, is in ieder geval mijn kleine, kleine... Ik weet dus nu wat het volgende album gaat worden. De recepten van Jacob de Edward. Zij zou Text a recipe maar, with Jacob de Edwards, zoiets. Ik ben geïnspireerd door Strawberry Jam. ja, ja, ja. Dat en Dish ik. 22. Ja, ja, ja, ja. <laughs> die Strawberry Jam, die die, die kan je volgens mij overal halen, denk ik eerlijk gezegd. Dus ik, eh, ik, zag alleen dat het een beetje met dat etiketje... dat dat daar een beetje gefotoshopt uh, was. Eh. Ja, misschien wel, ja. Dat ja, het zou allemaal kunnen. Ehm, zo, sowieso vond ik het weer leuk dat je weer geweest bent. Ja, bedankt. thanks for having me. Ja, als je weer wat op de achtergrond geluiden weer hoort... dan zijn de heren Luiten en Van Dam weer fijn bezig om de boel weer een beetje in te laden. Want na vier weken zijn ze weer helemaal losgelaten, eh, jongens. Dus eh, ja, het is altijd wel fijn. Het zijn, eh, het zijn bezige bijen. Ja, ja, ja, ja, Ik ben, altijd, wel blij met deze jongens, hoor. In, <laughs> dat opzicht. Dus ehm, leuk dat ik je geweest bent. En veel plezier 5 maart. Dankjewel. Jij ook. Ja, ja, ja, ja. Ehm, dat was dan Jacob Die Edward. We gaan uh, afsluiten, tenminste langzamerhand afsluiten. Dit is ook een nummer wat opdook en eigenlijk ook de band opdook tijdens de finale van de Night Edition van de Robakda Award. Saluting Rome and Violence on the Street. us on the streets, you know. We pour the life to you from the top floor, big tall apartment building. There's violence on the streets, there's are children. There's violence on the streets. And your city stinks, headache, a feedache. Oh, gather your man and stand where you stand. There's violence on the freeway get by, you get by, you get on going, you get by, you get by, you get on going, you get by, you get by, you get on going, you get by, you get by. There's violence on the streets. There's violence on the streets. There's violence on the streets. There's violence on the streets, violence on the streets. There's violence on the streets. There's violence, there's violence, there's violence, there's violence, there's violence, there's violence, there's violence, there's violence, there's violence, there's violence, there's violence, there's violence, there's violence, there's violence, there's violence of the mind, of the mind. There's violence so divine. There's violence of the right kind There's violence as a crime As a crime There's violence for belief For belief And violence and grief Violence in need of violence on the streets There's violence on the streets There's violence on the streets fires on the streets, there's fires on the streets, fires on the streets, there's fires on the streets, fires on the streets, there's fires on the oh. violence on the streets, a violence on the streets, a violence on the streets, Violence on the streets, there's violence on the streets. Violence on the streets, violence on the streets. Violence on the streets, that's violence on the streets. Violence on the streets, there's violence on the streets. Violence on the streets, there's violence on the streets. Violence on the streets, there's violence on the streets. Violence on the streets, there's violence. Voel me slecht, maar klop mezelf nog wel op de borst. Ik teken letters die weinig voor me betekenen. Reken met cijfers, maar twijfel over de som. Alles bij elkaar staan nog meer eh, van die hele leuke doorkijkjes op, eh, op het album Luk Raak van Lossios met eh, tekenen. Daarvoor hoorde je Saluting Rome met Violence on the Street. En daartussenin hoorde je Lassette met Woven. Ja, nou staat collega Marcus van Dam naast mij het een en ander op te bergen. Maar ehm, Marcus, pak even microfoon 4 want eh, bij Woven zat nog een aardig eh, verhaal. Want jij eh, liep ook een beetje te fotograferen tijdens de Rob Akda voor de organisatie van de Rob Akda Ja. Dus, want eh, daar gebeurde toch iets speciaals op dat moment met uh, eh, Lassette bij het nummer Woven. Want toen sprong ze, nou ja, ze sprong nog niet eh, het podium af. Maar, nee, ze stond wel in het publiek, ja. Ja, ze stond ineens in het publiek. Dat, daar was wel over nagedacht. dat vond ik wel... ja, ja als, je, als, je, het als fotograaf van tevoren ook weet, dan kan je er leukere foto's van maken. Maar het was weer een verrassing, ja. het was een nou, ik, ik liet het al een beetje doorschemeren tijdens de eh, sound, eh, hoe noemen we dat? Eh, met het, met het soundcheck. Ja, ja. Dat, dat woord zocht ik. Daar gebeurde het dat ze dat deed. Toen wilden ze even uitproberen of dat ook werkte met een microfoon de zaal in. Dus ja. Het was wel weer een mooi publieks ja, ja. interactie. Ja, eh, ze was overigens niet de enige die dat deed. Volgens mij... Ja, bij de, Night eh, Edition deden ze eh, dat ook. Red Shades Collective, daar deed een van die... gasten daar sprong er ook iemand. Dat, ja, alleen collega Kim was daar niet zo blij mee, geloof ik, met dat hele verhaal. Nee, het moet je ding zijn. Het is net zoals een moshpit. Dat is ook niet <laughs> altijd even handig als fotograaf, maar... Nee. Goed, dank je. We gaan hem afsluiten. Ehm, en dat is met Francis Alban Blake. En dat nummer dat heet Truth en ik zeg tot volgende week.